Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Israël heeft een tweede waterleiding naar de Gazastrook weer opengedraaid. Dat meldt een Israëlische krant. En dat is niet het enige, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Een woordvoerder van het Israëlische leger heeft gezegd dat er ook meer andere hulp aankomt. Eh, maar details daarover die zijn vooralsnog niet duidelijk. En ja, bovendien is dan weer de vraag, is dat genoeg? Want de afgelopen weken zagen we natuurlijk dat de hulp eh, die er kwam... simpelweg te weinig was voor alle mensen die het eh, nodig hebben. Dus het is de vraag hoe snel dat nu weer op gang komt. Israël sloot het water naar de Gazastrook af na de aanvallen van Hamas. Volgens Israël stroomt er nu bijna 30 miljoen liter water per dag naar Gaza. En dat lijkt misschien veel, maar dat is iets meer dan de helft van wat er voor de oorlog binnenkwam. In Baarn in Utrecht zijn twee honden uit een brandend huis gered. De bewoonster stond al buiten met haar andere hond. En een van de dieren is meegenomen door de dierenarts... om te checken of dat beest geen last krijgt van de ingeademde rook. De politie in Terneuzen in Zeeland waarschuwt voor tandenstokers tussen deuren. Bij verschillende huizen zijn die dingen nu gespot... en waarschijnlijk gebruiken inbrekers dat als handigheidje om te checken of iemand thuis is. En FC Twente heeft Feyenoord het allereerste verlies bezorgd in de competitie. Twente won thuis met 2-1. En mijn collega Andy kon bijna niet meer boven het gejuich van de Twentenaren uitkomen. 2-1, doelpunten van Hoegalde en van Wolfswinkel voor FC Twente. En Geert Truida maar eentje voor Feyenoord. Betekent dat Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen leidt. En wel uit bij FC Twente. 2-1. En Twente neemt daarmee de derde plek van Feyenoord in op de ranglijst van de eredivisie. Dan nog het weer, alleen in het noorden nog droog. Vanuit het zuiden trekken er nu buien over met ook kans op onweer. Morgen een vooral droog dagje met meer zon en dan een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 My dog said you ain't no freak, so you bout to prove my man wrong. I'ma play this Van Draws. You gon' take your pants off. I'ma play this Gladys Knight. Me and you gon' get right. All in game. Salute the Van A little Anita, but definitely set this party alright. when it come to rocking the rhythm like Marvin and Luther. I can tell you when I'm messing with Con Man and twist on a shot, and I be sipping Hennessy, piss on my Marie, while I smoke a bee.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 I made it definitely set this party alright. Yes, it will. Oh, yes, it will. Baby, I'm another slow jam, and all the lovers need to hold hands. And if you ain't got no man, hop up in my bro hand.